5 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. 3-1 van Heracles. De drie doelpunten van Feyenoord werden gemaakt door Dirk Kuyt. Ajax won uit ook met 3-1 bij Willem II... maar omdat koploper Feyenoord geen punten liet liggen... blijft Ajax tweede. Onderin de competitie speelde Sparta zich veilig. De club uit Rotterdam versloeg Go Ahead Eagles met 3-1. Overige uitslagen, PSV Pek 4-1, AZ Utrecht 2-3, Vitesse Rode JC 3-0, Twente Groningen 3-5, Heerenveen NEC 0-2 en ADO Den Haag Excelsior eindigde in 4-1. Rode JC en NEC moeten na competitie spelen. Go Ahead Eagles was al gedegradeerd. En in Rotterdam vieren tienduizenden mensen het kampioenschap van Feyenoord. Het team heeft zojuist de kampioenschaal gekregen in stadion De Kuip. Morgen is de officiële huldiging op de Koolsingel. Direct na het laatste fluitsignaal brak in de binnenstad een groot feest uit. Mensen dansten op straat, staken vuurwerk af en sprongen op in de vijven op het Hofplein. Wielrenner Wilco Kelderman heeft de Ronde van Italië moeten verlaten. Kelderman kwam in de negende etappe ten val toen hij bij het begin van de klim van de Blokhouse tegen een geparkeerde motor aanreed. Met de uitval van Kelderman raakt Tom Dumoulin zijn belangrijkste helper in het Hoge Bergse kwijt. De Italiaanse kustwacht heeft op de Middellandse Zee bijna 500 bootvluchtelingen gered. Ze zaten op vier rubberboten en probeerden vanuit Libië de Europese zuidkust te bereiken. Zeker zeven migranten zijn verdronken. Uit welke landen ze komen is niet bekendgemaakt. Het weer, buien en zon wisselen elkaar af. Vanavond trekken de buien weg en komende nacht is het droog met opklaringen. Het wordt nevelig en het koelt af tot 7 graden.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 De Rotterdammers wonnen in eigen huis met 3-1 van Heracles. De drie doelpunten van Feyenoord werden gemaakt door Dirk Kuyt. Ajax won uit ook met 3-1 bij Willem 2, maar omdat koploper Feyenoord geen punten liet liggen, blijft Ajax tweede. Onderin de competitie speelde Sparta zich veilig. De club uit Rotterdam versloeg Go Ahead Eagles met 3-1. Overige uitslagen, PSV Pek Zwolle 4-1, AZ Utrecht 2-3, Vitesse Rode JC 3-0, Twente Groningen 3-5, Heerenveen NEC 0-2 en ADO Den Haag Excelsior eindigde in 4-1. Rode JC en NSC moeten na competitie spelen. Go Ahead Eagles was al gedegradeerd. En in Rotterdam vieren tienduizenden mensen het kampioenschap van Feyenoord. Het team heeft zojuist de kampioenschaal gekregen in stadion De Kuip. Morgen is de officiële huldiging op de Koolsingel. Direct na het laatste fluitsignaal brak in de binnenstad een groot feest uit. Mensen dansten op straat, staken vuurwerk af en sprongen op, in de vijver op het Hofplein. Wielrenner Wilco Kelderman heeft de Ronde van Italië moeten verlaten. Kelderman kwam in de negende etappe ten val... toen hij bij het begin van de klim van de Blockhouse... tegen een geparkeerde motor aanreed. Met de uitval van Kelderman raakt Tom Dumoulin... zijn belangrijkste helper in het hoge bergse kwijt. De Italiaanse kustwacht heeft op de Middellandse Zee... bijna 500 bootvluchtelingen gered... Ze zaten op vier rubberboten en probeerden vanuit Libië de Europese zuidkust te bereiken. Zeker zeven migranten zijn verdronken. Uit welke landen ze komen is niet bekendgemaakt. Het weer, buien en zon wisselen elkaar af. Vanavond trekken de buien weg en komende nacht is het droog met opklaringen.